Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gouverneur van de Amerikaanse uitgeroepen in Ferguson. Ook heeft hij een nachtelijk uitgaansverbod ingesteld. In de voorstad van St. Louis is het al een week onrustig... nadat een politieagent een zwarte jongen had doodgestoken. Afgelopen nacht probeerden 200 mensen een winkel te bestormen. De politie greep wel in, maar minder hardhandig dan bij eerdere plunderingen en protesten de afgelopen week. De helft van het aantal slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne is geïdentificeerd. Het landelijk team Forensische Opsporing heeft dat laten weten via een besloten forum voor nabestaanden. In totaal is nu de identiteit van 149 slachtoffers bekend. Dat is precies de helft van het aantal mensen dat aan boord was van vlucht MH17. Morgen is het een maand geleden dat het toestel werd neergehaald. Vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne zijn het eens geworden over de inspectie van het Russische hulpconvooi. Dat meldt een woordvoerder van het Rode Kruis. Oekraïne wil dat de lading van de bijna 300 vrachtwagens wordt geïnspecteerd en daarna onder verantwoordelijkheid van het Rode Kruis de grens overgaat. Het belangrijkste probleem blijft daarna het garanderen van de veiligheid van het konvooi. PSV heeft de grote zegen geboekt tegen NAC. In Eindhoven won de ploeg van Philip Cocu met 6-1. Vitesse speelde met 2-2 gelijk tegen Cambuur. En ook in Enschede werd het 2-2 tussen FC Twente en ADO Den Haag. Pek Zwolle won uit van FC Dordrecht met 2-1. Op het station in Weijen tussen Deventer en Zwolle heeft de politie 32 fans van voetbalclub Go Ahead Eagles aangehouden. Ze zouden uit zijn geweest op een confrontatie met fans van PEC Zwolle. Agenten en ME omsingelden het station. Daarna vonden agenten in vuilnisbakken en struiken in de buurt diverse slag- en stootwapens en harddrugs. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Vannacht vanuit het noordwesten bewolkt bij 12 graden. Morgen neemt de zuidwestenwind langs de kust toe tot kracht 7 of 8. Verder trekt een gebied met regen in de ochtend over het noordwesten. Het wordt hooguit 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Welcome to the Mix Zone Weekend Mix. Mix Weekend Mix. Mix Weekend Mix. Mix, Weekend mix. The most danceable tracks in 60 minutes. This is your DJ, DJ Charles. Y'all ready for this? It is, it is. ready for this? for this. trying to leave with something. Bar sold out and the drinks keep coming, and bar sold out and the drinks keep coming, and bar sold out and the drinks keep coming, and the drinks keep coming, and the drinks keep coming. 누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아 Right 둘째 가라면 예지기 전에 제발 누가 날좀 말려 옷장을 열어 가장 상큼한 옷을 걸치고 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이밤 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 place where music is love and we love the music, music, music, music, music, music.